Jelle met het NOS-journaal. De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de oplichters... die bij ouderen binnenkwamen om bloed te prikken. Met een smoes wisten ze toegang te krijgen tot de bankrekeningen van hun slachtoffers. Op die manier zouden ze duizenden euro's hebben buitgemaakt. De politie zegt tal van aangiftes te hebben binnengekregen over de babbeltruc. De bende zou hebben toegeslagen in onder andere Eindhoven, Utrecht, Delft en Goorle. Gisteravond werden in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden vertoond. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de massamoord door Turken op Armeniërs in 1915 erkend als genocide. Bij de Democraten en Republikeinen stemde het overgrote deel voor de resolutie. De stemming leidt vrijwel zeker tot nieuwe spanningen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken noemt het een beschamende beslissing. Hij zei dat Turkije zich er niets van aan zal trekken. Irak ziet niets in het berichten van, berechten van IS-strijders in Irak... door een internationaal tribunaal. Dat zei minister Al-Hakim van Buitenlandse Zaken Nieuwsuur. Volgens de minister is er geen internationaal mandaat... en wil Irak geen wetten aanpassen. Nederland wil Irak financieel ondersteunen bij de vervolging van IS-strijders... maar eist dat Irak geen doodstraffen oplegt, zoals nu wel gebeurt. De Iraakse minister wil dat elk land zijn eigen verdachte gaat berechten. En op Terschelling is van bijna 45 hectare duinen de begroeide bovenlaag afgehaald. Daardoor moet het zand weer makkelijker kunnen stuiven. Het gaat om de grootste ingreep ooit in de Terschellinger duinen, meldt Omroep Friesland. Staatsbosbeheer placht in het kader van de programmatische aanpak stikstof. Vanwege de stikstofuitstoot worden de duingebieden overwoekerd, bijvoorbeeld door helmgras. Het zand kan nu weer verstuiven en dat is goed voor de flora en fauna in de duinen. En dan het weer. Het blijft droog. Vannacht kan lokaal een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar 3 graden aan zee... tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen lost de eventuele mist snel op... en wordt het droog en zonnig en ongeveer 10 graden.